uur. Dit is Ewout de Jong met het NL. Een van de drie rechters in het proces van het Joegoslavië-tribunaal tegen oud-generaal Mladic is een Nederlander. Het is Alfons Ori, die eerder een tijdje de zaak tegen de Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic leidde. De president van een tribunaal besloot dat andere rechters het proces moesten overnemen voor een betere verdeling van de werkdruk. Vlak voor dat besluit had de juridisch adviseur van Karadzic Ori beschuldigd van partijdigheid. De andere rechters in de zaak tegen Mladic zijn een Duitser en een Zuid-Afrikaan astronauten van het ruimteveer Endeavour hebben de laatste ruimtewandeling gemaakt vanuit een space shuttle. In een ruim zeven uur durende ruimtewandeling hebben ze voorlopig de laatste hand gelegd aan het internationale ruimtestation ISS. Het was de vierde en laatste ruimtewandeling van deze missie van de Endeavour, die na deze vlucht niet meer de ruimte in zal gaan. In juli is er nog één vlucht van een space shuttle, dan gaat de Atlantis voor het laatst naar de ISS. De Russen zijn dan de enige die nog op en neer kunnen vliegen naar het ruimtestation. De Verenigde Staten stationeren een onderdeel van hun luchtmacht in Polen. President Obama zal dat vandaag aan de Poolse regering beloven, zegt het Witte Huis. De Amerikaanse luchtmacht gaat in Polen piloten trainen in het gebruik van gevechts- en transportvliegtuigen. De belofte is van groot symbolisch belang voor het land dat hoopt lid te worden van de NAVO. Dat is tegen de zin van Rusland dat bang is voor te veel westerse invloed. Obama begon gisteren na de G8-top in Frankrijk aan een tweedaags bezoek aan Polen. Het weer helder bij een temperatuur van 10 graden aan zee en 6 graden landinwaarts.